Zoals fietsen zonder verlichting of iets te hard rijden. Op Super Tuesday in de VS zijn nu ook de stemmen in Alaska geteld. Mitt Romney was daar de winnaar, gevolgd door Ron Paul, die nog niets heeft gewonnen. In tien staten hielden de Republikeinen voor verkiezingen. In de belangrijke staat Ohio was het lange tijd een nek-aan-nek race tussen Romney en Rick Santorum. Romney won uiteindelijk op het nippertje. Hij schreef zes staten op zijn naam, Santorum 3 en Newt Gingrich 1. De winterse omstandigheden op het spoor hebben tot meer problemen met wissels geleid dan minister Schultz de Tweede Kamer heeft gemeld. Dat schrijft de Volkskrant. Begin vorige maand liep het treinverkeer na hevige sneeuwval vast. In de brief aan de Kamer schreef Schultz dat er 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Uit een interne evaluatie van de NS blijkt dat er een kleine 700 infrastoringen waren. Volgens een woordvoerder van Schultz gaat het in de Kamerbrief over de storingen die relevant waren voor de dienstregeling. Het aantal mensen dat direct een vast contract krijgt aangeboden is het afgelopen jaar gedaald met 97 procent, zo meldt uitkeringsinstantie UWV. In 2010 kregen nog 83.000 werknemers direct een vaste aanstelling. Vorig jaar waren dat er nog maar 2000. Volgens het UWV worden tegenwoordig vooral meer tijdelijke contracten aangeboden met een looptijd van meer dan een jaar. Het weer vanuit het westen bewolking en regen. Vanmiddag regent het af en toe flink door. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 6 tot 9 graden. Morgen vrij veel bewolking en enkele buien. Het wordt dan 7 of 8 graden. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht. Tussen afrit Geldermas en knoop het Oude Rijn staat 20 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A27. A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Dorp 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp 5 kilometer. De ring Amsterdam A10 tussen Schellingwoude en Diemen 3. A12 Den Haag naar Utrecht bij Nieuwe eh, Reewijk 3 kilometer en 3 kilometer bij Nieuwebrug. A20 in de richting Gouda, daar staat 3 kilometer bij Moordrecht. En op de A27 vanuit Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Knoopend Lunetten 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Knoopend Lunetten is de ook dicht. Verkeer in de regio Breda kan het beste omrijden via Rotterdam-Gouda. A27, maar dan vanuit Almere naar Utrecht.